De twee kregen ruzie met een man die daarna begon te schieten. De vader van 44 en zijn zoon van 19 konden hun woning bereiken en belden de politie. Ze zijn beide zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Waar de ruzie over ging is nog niet duidelijk. De politie in Rotterdam is nog op zoek naar de dader. De uitvaartplechtigheid van prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma is volgende week zaterdag in de Italiaanse stad Parma. Dat is bekendgemaakt door de familie van de prins die vanochtend overleed aan de gevolgen van kanker. Overmorgen komt zijn lichaam aan op Paleis Noordeinde in Den Haag, waar hij een paar dagen wordt opgebaard. Maandag wordt prins Carlos Hugo naar Noord-Italië gevlogen. In Parma en Piacenza kan het publiek afscheid van hem nemen. Op zaterdag wordt hij in Parma bijgezet in het familiegraf. De plechtigheid is alleen voor genodigden. Nog niet bekend is wie er namens de Nederlandse regering aanwezig is bij de uitvaart van prins Carlos Hugo. Op het Haringvliet is de afgelopen middag urenlang gezocht naar een opvarende van een zeiljacht. Ter hoogte van Middelharnis was een man overboord gevallen. Aan de zoektocht deden onder meer reddingsboten, een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht mee. De zoektocht bleef zonder resultaat. De komende dag zoekt een dreg- en duikteam verder op het Haringvliet. Op het Markermeer is een kitesurfer om het leven gekomen, een man van 26 uit Amsterdam. De touwen van zijn vlieger raakten door de harde wind in de knoop. De man verloor de macht over de kite en sloeg tegen de dijk in de buurt van Hoorn Hij was op slag dood. Vrienden van de man zagen het ongeluk gebeuren. Dan het weer aan de kust bewolkt en kans op een bui. In het binnenland opklaringen en plaatselijk nevelig. Minima rond 11 graden. Overdag stapelwolken zon, maar ook een enkel buitje. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort.